Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt er niet op dat grote verhuurders massaal hun panden verkopen. Waren economen wel bang voor vanwege de nieuwe middenhuurwet. Daardoor zit er op veel huizen en appartementen voortaan een maximumhuur... zodat het voor meer mensen betaalbaar is. De wet geldt nu ongeveer een maand en dus deed mijn economiecollega Roeland Muller een belrondje langs grote huurbedrijven om te kijken naar de impact. Vesteda die zeggen nou we hebben inmiddels 30 nieuwe contracten gezien waarbij die huur inderdaad een beetje naar beneden moest. Dus dat is niet zo gigantisch veel. Uh, Achmea Real Estate die zeggen nou dat heeft echt amper impact. Ga uit van een eh, gemiddelde huurprijs van 1000 euro en dan moet je er 4 euro van afhalen. Dus maar een klein beetje naar beneden gegaan. De bedrijven zeggen dat ze huizen vooral zien als een lange termijn investering. Voor het eerst sinds de aanslag op Trump heeft de oud-president weer een speech gegeven. Dat deed hij op een groot partijcongres van de Republikeinen. Hij vertelde hoe hij eigenlijk dood had moeten zijn, maar dankzij God de aanslag heeft overleefd. Ook accepteerde hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president bij de Democraten is er al lange discussie over Joe Biden als presidentskandidaat. En belangrijke partijgenoten denken nu dat hij dit weekend zijn vertrek aankondigt. In het plaatsje Sint-Bankras bij Alkmaar zijn ze volgens Hart van Nederland... in de ban van de frituurvetgooier. Tenminste, ze denken dat dat de kleverige rommel is... waarmee random voorbijgangers vanuit een rijdende auto worden bekogeld. Dit is natuurlijk heel, eh, heel vreselijk. Dat je gewoon ergens kan fietsen dat iemand dat zomaar ineens over je heen gooit. Dat doe je toch niet als je normaal bezig bent? Wat zijn ze van plan? Wat, wat, wat, wat zit erachter? De politie heeft nog geen idee wie erachter zit en roept getuigen op zich te melden.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 I heard voices from the ceiling. And I really was believing it was my mind playing tricks on me. just for receiving. Something told me dip, dip. said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting no longer. Why don't, you, come, back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Just She's on my phone, new names and numbers that I don't know.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 De Houthis in Jemen zeggen dat ze de drone op Tel Aviv hebben afgevuurd. Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken sinds de mislukte aanslag op zijn leven vorige week. Op het partijcongres van de Republikeinen bedankte hij zijn achterban voor de steun die hij daarna kreeg. In de Engelse stad Leeds zijn gisteravond rellen uitgebroken. Politieagenten werden aangevallen nadat zij op de ongeregeldheden waren afgekomen. Relschoppers gooiden met stenen en duwden een politieauto omver. Het weer, warm en zonnig met weinig wind. Het wordt 26 tot 31 graden.